Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De Nederlandse animatie is in de wacht te slepen. De prijs voor de beste korte animatie ging naar de Disney-film Feast. Patricia Arquette kreeg de Oscar voor de beste vrouwelijke bijrol in de film Boyhood. In haar dankspeech riep ze op voor gelijke rechten en loon voor alle vrouwen in de Verenigde Staten. Acteur J.K. Simmons won het eerste beeldje van de avond voor zijn bijrol in de muziekfilm Whiplash. En de Oscar-uitreiking is nog bezig. De Egyptische grootimam Ahmed Al-Tayeb wil een hervorming van het islamonderwijs. Dat zei hij op een antiterrorismeconferentie in Saoedi-Arabië. Volgens Tayeb is de Koran in het verleden verkeerd uitgelegd. Hij zegt dat dat heeft geleid tot een intolerante interpretatie van de islam. De grootimam riep op tot eenheid onder alle moslims. Bij een grote uitslaande brand in een leegstaand schoolgebouw in de Brabantse plaats Zeeland is asbest vrijgekomen. De politie onderzoekt hoe ver de deeltjes zijn verspreid. De brand is inmiddels onder controle en de brandweer adviseert omwonenden alle ramen gesloten te houden. Het lichaam dat vanochtend in een natuurgebied bij Nijmegen werd gevonden... is inderdaad van de vermiste Mariska Peters. De politie hield er al rekening mee dat het de 21-jarige vrouw uit Nijmegen zou zijn. Mariska Peters verdween twee weken geleden toen ze onderweg was naar een vriendin. De politie vermoedt dat er een misdrijf in het spel is. Het dodental als gevolg van het bootongeluk in Bangladesh is opgelopen tot zeker 66. De veerboot, die ongeveer 150 mensen vervoerde, botste gisteren op een vrachtschip en kapseisde. Meer dan de helft van de slachtoffers die zijn geborgen zijn vrouwen en kinderen. Reddingsdiensten hebben tot nu toe zeker 50 passagiers gered en blijven zoeken naar overlevenden. Het weer, regen en natte sneeuw en daardoor kan het glad zijn. Later vanochtend wordt het droog en dan gaat de zon schijnen. Het wordt zo'n 9 graden.